De boodschap geen versoepelingen, melden bronnen in Den Haag. Minister Wiebes wil het nog niet bevestigen, maar de sfeer is duidelijk. Eh, het ziet er gewoon niet zo vrolijk uit. Ik heb met groot verdriet de ontwikkeling van die cijfers gezien. Eh, maar de mededeling krijgt u van de premier en de minister van VWS. Ja, maar waarschijnlijk gaan die dus zeggen dat je ook tijdens de feestdagen niet meer dan drie mensen per dag thuis mag ontvangen. En vandaag werd een bende opgepakt die het gemunt had op bekende en rijke Nederlanders. In Rotterdam en Ridderkerk zijn zeven mannen opgepakt. Die zouden onder meer geprobeerd hebben René van der Gijp te beroven van zijn Rolex... door met hamers in te slaan op zijn auto die toevallig gepantserd bleek te zijn, vertelde hij bij RTL Boulevard. En nu kon ik wegkomen, dus er is in principe niet veel gebeurd. Het was gewoon een mislukte overval. Maar hoe kom je aan een gepantserde auto, joh? Ja, geen idee, lieverd. Die heb ik twee jaar geleden gekocht. En ik wist echt niet dat eh, dat, dat, er allemaal op zat. Ze wilde je Rolex, geloof ik, hè? Nou, dat denk ik, ja. ja. Maar je hebt er niet meer om? Nee, ik ga hem niet meer om doen ook. die zeven mannen worden ook verdacht van een overval op Nikki Tutorials. Die werd in haar eigen huis onder schot gehouden. En veel winterbanden blijven in de opslag. Garagebedrijven zeggen dat veel mensen de wissel van de zomer naar de winterbanden overslaan dit jaar. En dat komt onder meer door corona. Dat er wel minder gewisseld wordt. Want ik zie wel dat er een hele hoop mensen niet op wintersport gaan. En het wordt wel steeds warmer. Garages zijn dan wel weer drukker met het vervangen van accu's, want auto's staan langer stil en dat is niet goed voor die batterijen. Het weer nog. Vanavond en vannacht kan het mistig worden. Het koelt ook af tot rond het vriespunt. Morgen is het nog lang grijs. Het wordt dan 2 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB.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 De rubriek Sterren van Toen en de cover van de week. Een mengeling van Dixieland en country horen we van Jay Wade en de Tennessee Number 9. Door deze mix draait de song de western swing kant op. Everybody's Truckin'. Truck it, truck it, truck it, truck it, truck it, truck it. Everybody's done it now, oh now. You can hear them singing and truck it, truck it. You can see them swinging and truck it, truck it, truck it, truck it, truck it, truck it. Everybody's done it now. Down in Harlem on the streets, you can hear them dancing feet. See them people everywhere they go. You can hear them singing hidey hidey. Everybody's singing and trucking, trucking, trucking, trucking, trucking. Everybody's Suzy Boggers verdiende in haar beginperiode de kost met optredens in nachtclubs en het inzingen van demo's. Vanuit Nashville vertrok ze als zangeres naar Dollywood, het attractiepark van Dolly Parton. Love Will Never Slip Away staat klaar om gedraaid te worden, evenals I Want To Be A Cowboy's Sweetheart. when they say I Crossroads. Country Flashback. favoriete album van de maand. Fun bevat ook Brooks' duet met zijn vrouw Trisha Yearwood in Shallow. De song uit de film A Star Is Born. modern world. What do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And in the good times I find myself alone for change.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 These Troubled Times zal er zeker ook op staan. of Many Colors in bluegrass-stijl van Southern Raced. Prachtige uitvoering, althans, dat is mijn mening. De cover van deze week. van de uit Nieuw-Zeeland afkomstige Josie Wild Rose. Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.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 Gewoon omdat we nauwelijks nog van haar horen. In de jaren 80 scoorde ze haar grootste hits, waarvan 16th Avenue er is. From the corners of the country From the cities and the farms With years and years of living Tucked up underneath their arms They walk away from everything Just to see a dream come true So God bless the boys Who make the noise on 16th Avenue With a million dollars collar spirit and an old flat top guitar. They drive to town with old Leon in a hundred dollar car. face one night in some empty room where no curtains ever hung. Like a miracle, some golden words roll off of someone's tongue. And after years of being nothing, they're all looking right at you. And then for a while, they'll go in style on 16th Avenue. Yeah, it looks so quiet and discreet. But a lot of lives were changed down on that little one-way street. Cause they walked away from everything just to see a dream come true. So God bless the boys who make the noise on 16th Avenue. years of living tucked up underneath arms. walk away from everything Hillbilly Girl with the Blues is veel minder bekend van haar. En met haar versie van Black Coffee scoorde ze in 1990 haar laatste top 20 hit. Down. de Haan. ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Dat Kelly Hamek een duidelijke voorkeur heeft voor klassieke country... blijkt uit een samenwerkingsproject met country-icoon Alan Jackson. Nu zijn vertolking van Don Williams' Lord, I Hope This Day Is Good hebben uitgebracht. Texas ontmoet krijg je een traditioneel western swingnummer met een uptown country beat. Britt Taylor, geboren in Oost-Kentucky, wist vanaf het begin dat ze op haar debuutalbum Real Me een western swing nummer zou hebben, waarin haar thuisstaat zou worden genoemd. Go Down Swinging is de titel van de song. I'm gonna lucky mule. I'll keep grinning and a picking till my ticker quits a ticking. Gonna go down swinging with you. Spotlight. Spotlight. Van Lee Bryce is het album Hey World verschenen. Het is Lee's vijfde studioalbum. Hey World is slechts mijn volgende stap in het leven, legt de zanger uit. Waar ik ben, wie ik ben, waar ik van hou en wat ik voel. We luisteren naar At The Boy en I Hope You're Happy Now. En dat hoop ik met hem. this morning on the side of the road with her truck on a jack. Didn't have to call you up, wake you up, come pick her up. She fixed her own flat. You raised a girl like that. I had a boy. <laughs> I had a boy. to the playground kid with the busted lip, took a punch he knew his buddy couldn't take. ate a little dirt, rip in his shirt, little blood on his cape. midnight, called mama come and get me.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 De Cube Sisters zijn dichtbij de western swing discipline gebleven. De Waltz You Saved For Me is terug te vinden op hun debuutalbum. Ever in dream beschikbaar. Het is zijn eerste album na meer dan 10 jaar met origineel materiaal. Ik heb elk nummer op de plaat geschreven of meegeschreven, behalve nummers die zijn geschreven of meegeschreven door mijn broer Scotty. Ook een paar die we samen hebben geschreven, zegt hij. See Fog hat. artiesten met Willie Nelson met On The Road Again. Is dat niet wat we allemaal willen? Tot volgende week. Dag. one wrong turn, now I'm in the back. I don't know for sure how I got here. All I know is it's perfectly clear. I wouldn't count on me being down too long.